De bestuursleden van de spin-off van de sponsoractie Alp du 6 zeggen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen vanwege de commotie over het uitgavenpatroon van de organisatie. In de media waren onder meer berichten verschenen over het declaratiegedrag van de oud-voorzitter van Alp du 6. Ook bleek uit onderzoek van Nieuwsuur dat Inspire to Live nauwelijks geld aan kankeronderzoek uitgaf. Het bestuur treedt zo snel mogelijk af, maar zal de komende tijd wel lopende zaken blijven afhandelen, omdat er nog niet meteen een nieuw bestuur is. De Venezolaanse minister van Financiën heeft toegegeven dat de economie van zijn land structurele problemen kent. Het economische beleid van de overleden oud-president Hugo Chavez en zijn opvolger Nicolas Maduro is volgens de minister nog niet succesvol. Subsidies van de regering hebben de armoede en ongelijkheid in Venezuela teruggedrongen, maar onder meer de nationalisatie van belangrijke bedrijfstakken heeft geleid tot een hoge inflatie en tekorten aan eerste levensbehoeften. Om de economische problemen aan te pakken wil Merentes hervormingen doorvoeren. Chavez overleed in maart aan kanker. Hij was in Venezuela 14 jaar aan de macht. De Arabische Liga heeft de Verenigde Naties en de internationale gemeenschap opgeroepen om actie te nemen tegen het Syrische regime. De Arabische ministers van Buitenlandse Zaken waren bijeen in Cairo. Ze zeggen dat er maatregelen moeten worden genomen tegen de daders van de gifgasaanval. Het Syrische regime houden ze er verantwoordelijk voor. De ministers voegden eraan toe dat de daders als oorlogsmisdadigers moeten worden berecht. De Arabische Liga komt niet met een eigen vredesinitiatief. Het weer, het is bewolkt, in het noorden kan een bui vallen, maxima rond 14 graden. Overdag waait het flink, af en toe breekt de zon door, het wordt 19 graden.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 Got you feeling breathless. snow Lose. Now my soldiers capture me, hold me hostage when I hear that beat. I won't take these shackles off my feet.